Uur. Dik Hark met het NOS-journaal. In het noorden neergekomen. Volgens het Israëlische leger is niemand gewond geraakt. Wel werden enkele gebouwen beschadigd. In een verklaring waarschuwde Israël dat de Libanese regering de plicht heeft dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageert op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon. Deze maand gaf Hezbollah-leider Nasrallah een waarschuwing uit aan Israël. Een aanval op Iran of Syrië zal leiden tot een regionale oorlog, zei hij. De republikeinse presidentskandidaat Herman Kane is opnieuw in het defensief gedrongen door een vrouw. Op televisie zei de vrouw dat Kane 13 jaar lang een buitenechtelijke relatie met haar had. De republikein zou haar vliegtickets hebben betaald, zodat hij tijdens hun reizen bij haar kon zijn. Kane zag de bui kennelijk al aankomen en zei op CNN nog voordat de vrouw haar verhaal had gedaan dat hij nooit een buitenechtelijke relatie heeft gehad. De afgelopen weken hebben verschillende vrouwen de publiciteit gezocht en Kane beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Voor de beschuldigingen stond Kane hoog in de peilingen. Inmiddels is zijn populariteit behoorlijk gedaald. De Tweede Kamer is redelijk positief over het plan van minister Schultz om de maximumsnelheid te verhogen naar 130. De regeringspartijen zijn voor en ook PvdA, D66 en SP zijn niet tegen, maar vinden wel dat de minister te weinig heeft gekeken naar de gevolgen voor het milieu. Volgend jaar september wordt 130 km per uur de norm op Nederlandse snelwegen. De ledenraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen opstapt, inclusief Johan Cruijff. De raad gaat alle vijf leden vragen hun zetel ter beschikking te stellen. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Johan Cruijff en de andere leden van de raad van commissarissen. De ledenraad benoemde gisteravond ook een nieuw interimbestuur dat de raad op 12 december vertegenwoordigt tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Het weer nog vrij helder bij een temperatuur van een graad of 4. Overdag eerst nog helder, later bewolkt. En in het noordwestelijk kustgebied een vrij krachtige zuidwestenwind.